waar staatssecretaris Blokhuis gisteren mee kwam. Onder meer de coalitiepartijen VVD en D66 zijn tegen... Ze maken zich net als Blokhuis wel zorgen over het gebruik van lachgas... maar zeggen dat een verbod geen oplossing is... en bovendien praktisch moeilijk uitvoerbaar. De democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... dienen in de impeachmentzaak twee aanklachten in tegen president Trump. Machtsmisbruik en tegenwerking van het congres. Volgens de democratische leider Nancy Pelosi is Trump een gevaar voor de democratie en de nationale veiligheid. Trump reageerde op Twitter. Hij noemt de aanklachten je reinste politieke waanzin. De Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch nog voor kerst behandelen. Als minister Schouten alle vragen die zijn ingediend voor maandag beantwoordt... volgt er dinsdag een debat en meteen een stemming. Het is onduidelijk of de spoedwet in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. Het kabinet hoopt de PvdA over de streep te trekken... met toezeggingen over woningen voor de lagere inkomens. Het strengere snorfietsbeleid in Amsterdam lijkt te werken. In het tweede en derde kwartaal is het aantal ongelukken met letsel gedaald van 100 naar 30, blijkt uit een evaluatie. Sinds april moeten snorfietsers in Amsterdam op de rijbaan rijden en een helm dragen. Zeker 80% doet dat ook. Wel is het gebruik van de snorfiets gehalveerd. In de buurt van Winterswijk heeft iemand 430.000 dollar aan nepgeld gevonden. De biljetten waren verpakt in stapeltjes en zijn overduidelijk vals. Daarom betwijfelt de politie of het de bedoeling was het geld in omloop te brengen. De politie wil wel graag weten waar de nepdollars vandaan komen en waar ze voor bedoeld waren. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land... en er staat een stevige zuidenwind, aan de kust mogelijk stormachtig. Morgen trekt de regen langzaam via het oosten weg... en is af en toe dus de zon te zien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor kom je in de file vanaf Breukelen. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Purmerend en Horen 9 kilometer en een half uur vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Knoop het Watergasmeer en Amsterdam-Oud-Zuid ook een half uur vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Gorkum is het de hele dag al druk.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 met. I used to like the way we were, the way we made each other feel. Let's do it again. they joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like shinobi. Homie ain't my homie to begin with. It's too many heads to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. and weirdos got be throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie, cause homie snagged me to take the dank out of the bag. I'm so keyed up. Till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own cheap. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fat. But the Tango Ray straight had me. got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll night out oh so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with Kim up and smoke. Yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold up blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need, kicking feet. Cause we're IBs, we need tap like the foo-foo. done right with a crooked smile and his eyes as deep as blue. Had to take my time, try the merchandise till I realized the truth. Wore the blueprint that broke the mold, a peculiar. still that. baby I know your love for him was strong But we're together for a reason And girl Leaving me again. Hey! Stuur je allemaal fijne dagen en...